Gert Kluk met het NOS Journaal. Iran gaat weer in gesprek met Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk over zijn nucleaire programma. De laatste jaren verrijkt Iran weer uranium tot 60%, waarmee het land een kernwapen zou kunnen maken. Dinsdag bleek uit het rapport van het VN-atoomagentschap dat Iran mogelijk bereid is om de productie van verrijkt uranium af te bouwen. In ruil daarvoor zouden westerse landen hun sancties moeten afzwakken. Aan het gesprek komende vrijdag doet de VS niet mee. Het akkoord dat vannacht werd gesloten op de klimaattop in Azerbeidzjan... leidt tot teleurgestelde reacties van milieugroepen en opkomende landen. Volgens Greenpeace hebben de rijke landen hun zin gekregen. Vanaf 2035 krijgen arme landen jaarlijks 300 miljard euro voor klimaatmaatregelen. Er was op een veelvoud van dat bedrag aangedrongen. Ook morgen is er de hele dag geen treinverkeer mogelijk tussen de stations Groningen en Groningen Europa Park. Dat melden ProRail en de NS. Door een spoorverzakking is het niet veilig om treinen te laten rijden tussen beide stations. De verzakking werd vannacht bij onderhoudswerk ontdekt. Mogelijk is er zand weggespoeld onder de rails. De Israëlische regering heeft besloten tot een boycott van Haaretz. De links-liberale krant bericht kritisch over de oorlog in Gaza... en ondermijnt daarmee volgens de regering het bestaansrecht van Israël... en zijn recht op zelfverdediging. Israëlische overheidsorganisaties mogen nu niet meer met Haaretz communiceren. De krant spreekt van een nieuwe poging om een onafhankelijk kritisch nieuwsmedium het zwijgen op te leggen. Basel mag volgend jaar geld steken in de organisatie van het Eurovisie Songfestival. Dat is de uitkomst van een referendum. De conservatief-christelijke partij, EDU, had het initiatief genomen voor de volksraadpleging... uit afkeer van het liedjes-evenement. Zwitserland won vorig jaar het Eurovisie Songfestival met een non-binaire artiest... en is daarom volgend jaar het gastland. Het weer, ook vanavond zeer zacht. Vannacht neemt de bewolking toe. Aan het eind van de nacht waar het westen regen. Het koelt af tot 11 graden. Morgenmiddag ook opklaringen. Wind neemt af in kracht en het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Problemen in Noord-Holland nog op de A7 bij de afsluitdijk. Bij de Stevinsluizen eh, zijn technische problemen. In beide richtingen staat hij in een storing en is de weg dicht.